Levi van Eck met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de ziekenhuizen in Gaza. De baas van de WHO, Tedros, schrijft op X dat hij zeer verontrust is over berichten over luchtaanvallen vlakbij het Al-Shifa ziekenhuis. Volgens hem hebben veel medewerkers het grootste ziekenhuis in Gaza-stad voor hun eigen veiligheid moeten verlaten. Eerder meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat 20 van de 36 ziekenhuizen in Gaza buiten gebruik zijn. Tedros roept beide partijen op om zich aan het internationale humanitaire recht te houden. De Franse president Macron zegt dat Israël moet stoppen met de doden van vrouwen en baby's in de Gazastrook. In een interview met de BBC zegt hij dat de bombardementen niet te rechtvaardigen zijn. Macron vindt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen de terroristische acties van Hamas. Maar hij roept Israël op om te stoppen met de bombardementen. De Israëlische premier Netanyahu zegt in reactie op Macrons oproep... dat Hamas verantwoordelijk is voor de burgerdoden in Gaza... en dat Israël er alles aan doet om burgerslachtoffers te voorkomen. Een deel van de douane wordt zwaarder bewapend. Dat is vanwege het toegenomen geweld en grotere dreigingen uit het criminele milieu... zegt staatssecretaris De Vries. Het gaat om het team Bijzondere Bijstand... dat vooral actief is in de havens Rotterdam en Vlissingen... waar vaak grote drugstransporten worden onderschept. Limburg vraagt om een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Gemmelot... op de gezondheid van omwonenden en werknemers. Dit komt na de aankondiging van het kabinet... om de gezondheidseffecten van chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht te onderzoeken. Limburg wil dat het onderzoek ook Gemmelot in Geleen meeneemt dat tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stijn en Beek ligt... waar ruim 130.000 mensen wonen.